9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De gaat nu toe uit. Er staan wel een paar files, maar van een verkeersinfarct is geen sprake. De Schipholtunnel werd gisteren gesloten na een brand, waarschijnlijk door kortsluiting. Het is Rijkswaterstaat niet gelukt de tunnel weer voor de ochtendspits open te krijgen. Die mag alleen open als het echt weer veilig is voor weggebruikers. Rijkswaterstaat verwacht dat het verkeer rond Amsterdam er nog de hele dag last van heeft. De winkelketen Kijkshop gaat een kwart van de filialen sluiten. 20 van de 87 winkels gaan dicht. Bij een paar is dat de afgelopen weken al gebeurd. De Kijkshop, eigendom van een Zweeds bedrijf, probeert te overleven in een veranderde winkelwereld. Het concept van de Kijkshop, een soort analoge webshop zonder verkopers maar met vitrines, was bij de oprichting in 1973 nog heel vernieuwend. In de strijd tegen IS om de Iraakse stad Mosul wordt te weinig gedaan om burgers te beschermen. Dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft kritiek op de internationale coalitie... die anderhalve week geleden een wijk in Mosul bombardeerde. Daarbij zouden meer dan 100 burgerdoden zijn gevallen. Amnesty spreekt van een alarmerend patroon van luchtaanvallen... die worden geleid door de VS en die hele huizen met families erin hebben vernietigd. Het Amerikaanse leger heeft een onderzoek ingesteld naar het bombardement op de wijk in Mosul. In de provincie Noord-Brabant is nog nooit zo vaak drugsafval gevonden als vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarrapport van de politie. In 2016 werd 101 keer drugsafval aangetroffen, ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. Vaak ging het om vaten met chemisch afval uit ecstasy labs. De stijging zou vooral liggen aan een betere registratie van de dumpingen. In Limburg nam het aantal vondsten juist af. Dat zou erop wijzen dat criminelen hun werkveld iets hebben verplaatst. Het weer dan nog, flink wat zon. In het noorden kan lokaal nog wat dichte mist voorkomen. Later vanmiddag in het zuiden wat bewolking.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 Het is nog wel druk bij Amsterdam aan de zuidkant van de stad op de omrijroutes vanwege de afgesloten Schipholtunnel. Maar van een verkeersinfarct is absoluut geen sprake. Wel file op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Oude 2 kilometer. Daar ligt een spanband op de weg. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en knooppunt Del 7 kilometer file 20 minuten op onthoud. Een half uur verdraging is er nog op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst. 5 kilometer en een kwartier vertraging. En dan is er nog een weg dicht. Dat gaat om de N453 tussen Wanningsveen en Zevenhuizen. Er is een ongeluk gebeurd bij de aansluiting met de A12.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 My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming oh, wat een fantastische plaat dit, hè? Dat hoor je bijna nooit meer. De Gorillas met Clint Eastwood uit 2001. En eh, dat opende het eh, tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. En het is een zonnige Zandvoort op zondag. Het is de Zandvoort van Zandvoort op zondag eh, voor de circuitrun van dit jaar.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 En daarvoor Steely Dan uit de jaren 70 met de Vels. Nou, de 12 kilometer die is uh, gefinished hoor, van de circuitrun. Heeft hier een verslag ervan. Gertone, wethouder sport van Zandvoort, schoot de deelnemers aan de hoofdafstand van 12 kilometer om 1 uur weg. Oud-winnaar Bashir Abdi begon sterk aan de wedstrijd... samen met de Kenianen Dominique Mibai en Moses Yator... wist hij op het heuvelachtige circuit eh, direct de koppositie te pakken. Vanaf het strand zette Mibay echter een moordend tempo in... en moesten Abdi en Yator hem laten gaan. Zijn voorsprong is vanaf dat moment niet meer in gevaar gekomen. Onder luid gejuich soleerde hij alleen naar de finish... zijn tijd van 35 minuten 31 seconden is genoeg, goed genoeg voor de derde snelst gelopen tijd ooit in Zandvoort. Abdi was tevreden met zijn tweede plaats, 36.15. Het was mijn eerste wedstrijd na een blessure. Het tempo van Mibai kon ik gewoon nog niet bijbenen. Malcolm Hicks uit Nieuw-Zeeland nam de derde plaats op het podium. 36.30 eh, rende hij. En Wouter Ploeger ze als eerste Nederlander op de vierde plaats in 36.48. Eh, bij de dames ging de winst naar Ivy Kibet, zusje van de Nederlandse Hilda Kibet. Direct na de start nam Kibet afstand van de concurrentie en liep zij haar eigen race. Ze finishte in 40 minuten 29 seconden. De Nederlandse Irene van Lieshout eindigde knap tweede in een tijd van 41,55. Derde bij de vrouwen was de Belgische Karen van Proeien. En zij liep 44 dan gaan we even tennissen. Robin Haase is er niet in geslaagd de derde ronde bij het Masters toernooi van Miami te bereiken. En vanwege regen verlaten avondpartij in Florida was de Hagenaar kansloos tegen de Argentijn Juan Martin da Potro. 2-6 en 4-6. Haase, die nog nooit van Del Potro heeft weten te winnen... nam er niets in te brengen tegen het snelle spel van de nummer 34 van de wereld. De eerste opslaggame won hij nog met moeite... maar daardoor eh, zwak serveren en te veel onnodige fouten ging de set verloren. Haase ging daarna beter serveren... maar nadat hij twee brekenkansen had gemist... leverde de nummer 48 van de wereld in de negende game zijn omslagbeurt in... en verloor hij de wedstrijd. Agnieszka eh, Radwanska is al in de derde ronde van het hardcore toernooi in Miami uitgeschakeld. De Kroatische Mirjana Lucius Baroni, die de Poolse op de Australian Open ook al over de knie had gelegd, was oppermachtig in 6-0-6-3. De als vijfde geplaatste Radwanska, die in de eerste set slechts negen punten maakte, brak de al 35-jarige eh, Lucic Baroni in het begin van de tweede set. Toch een keerpunt in de wedstrijd leidde dat echter niet. Want Lucic die sloeg eh, direct terug. Ook nadat ze in de derde game weer haar service had moeten inleveren. Radwanska was na afloop vol eh, over de veteranen. Lucic die speelde solide vanaf de eerste bal. Met agressie en power. Ik had er niets tegen in te brengen. Dan gaan we even basketballen. De Washington Wizards heeft de topper in de Eastern Conference tegen Cleveland Cavaliers gewonnen. Vooral dankzij John Wall werd de formatie van sterrenspeler LeBron James met 127-115 verslagen. De Wizards sloeg in het eerste kwart hun slag 40-26 en vooral Wall was daar verantwoordelijk voor, maar met maar liefst 18 punten. Koploper Cleveland kwam daarna gestaag dichterbij... en bij het begin van het laatste kwart was het tot op 5 punten genaderd. De Wizards hielden daarna echter knap stand. James kwam tot 24 punten, 11 rebounds en 8 assists voor de Cavaliers... die in een reeks van 7 wedstrijden hun enige thuiswedstrijden speelden. Toronto Raptors en LA Lakers... oh nee, sorry, de LA Clippers zijn dat... verzekerden zich met een overwinning van een plaats in de playoffs... van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Raptors klopten Dallas Mavericks met 94-86... en de Clippers waren te sterk voor Utah Jazz 108-95. En voor beide ploegen was het in eh, de 44e zege van het seizoen. Acht ploegen zijn nu al zeker van de playoffs om de titel van de NBA. In de Eastern Conference zijn dat Toronto Raptors, titelverdediger Cleveland Cavaliers... Boston Celtics en Washington Wizards. In de Western Conference vloegen, eh, voegden LA Clippers zich bij... de Golden State Warriors, San Antonio Spurs en de Houston Rockets. Nou, tot zover even de nieuws Sport sowieso. En zometeen, nou, zal het zijn even voor half vier... de reggaeton punten nu plaat van deze week. Maar eerst een Rob Harms classic, Joe Bataan. and child. 106.9 ZFN wat was dit toch een grote hit, hè? Onvoorstelbaar. John Sakara eh, uit 92 met uh, Just Another Day. En daarna hebben we gewoon echt gewoon nul van hem gehoord. Volgens mij is hij eh, gewoon lekker aan het renteren van eh, de opbrengst van deze plaat. En deze Ari die komt gewoon uit Cuba. Hij is eh, van 4 oktober 1962 en hij is van Havana. Dat is een prachtig bruggetje naar het volgende item. Naar de Rackathon.nu plaat van deze week. Want dat is ook zo'n fantastische plaat. Die komen van een eiland wat verderop. Die komen uit Puerto Rico. We hebben het over Zion en Lennox. En het zijn... ja, die maken echt grote reggaeton-hits in latijns amerika En ook zeer geliefd in eh, Cuba, al dus eh, Maarten Vrij. Want die zoekt ze weer met eh, zeer zorgvuldigheid uit deze platen. Er is trouwens goed nieuws voor alle reggaeton-fans in Nederland. Want dit jaar is een fantastisch jaar. Hè? Want ook Zion en Lenners die, die komen naar Nederland. Die geven op 12 mei een concert in de Box in Amsterdam. En wil je daar kaarten voor krijgen, dan eh, kan je dat kopen via www.veronicatv.nl Zion I. Lennox, dat schrijf je Z-I-O-N I-L-E-N-N-O-X. VeronicaTV.nl, Zion E. Lennox. Die kaarten die kosten 20 eh, euro de early birds. Pre-sale 30 euro, late bird 40 euro. De VIP Golden Circle 75 euro. En de VIP Balkon, nou daar zit Maarten van rij hoor, 60 euro. De box dus in eh, Amsterdam. Daar gaan ze optreden, die, eh, dit eh, fantastische duo, op 12 mei. Om alvast in de stemming te komen, een van hun grootste hits, Embria Game. Zal het waarschijnlijk verkeerd uitspreken, maar mijn Spaans is niet meer wat van je geweest is. Embria Game is een samenvoegsel van twee woorden, Embriaga en Mi, Emriag eh, is, kan je vertalen als eh, intoxineer, maakt dronken. En mi vertaald als mij, dat is gewoon vrij vertaald, maak mij gek. Dat is de Reggaeton.nu plaat van deze week. Zion en Lennox dus. tes Cause I know 94 Heeft alleen maar de tipparade gehaald. Onvoorstelbaar wel een leuke radioplaat. Drop That Beautiful. Daarvoor de record op nu plaat van deze week. Zion en Linux. Lennox met eh, Embria. Gaat God aan het weer uitspreken. Uh, het heet Embria Game. Of zoiets dergelijks. Ik ga echt in de leer naar, eh, bij Maarten Vrijen... om eh, dat eh, toch wel een beetje beter te kunnen uitspreken... die fantastische Spaanse titels. Goed, we gaan even naar Gent-Wevergem. De vrouwen zijn al gefinished. Daar is eh, ehm, de Finse Lotta Lepisto. Die heeft gewonnen. Eh, woensdag won ze ook al dwars door Vlaanderen. Nou, de peloton die zette de vaart erin. Ehm, de eh, voorsprong die, die slinkt. Het peloton is zelfs 33 seconden lang. Heeft José de Kouwer van Sportza berekend. De drie groepen zijn weer teruggebracht tot één peloton. Groot peloton dat op een lint rijdt. Ze komen steeds dichter bij de koplopers. Het verschil is 3 minuten en 42 seconden. En dat is dus uh, eh, gent waar we allemaal naar eh, ja, zitten eh, te kijken en te luisteren. Het is ook een leuk plaat. Six was nine met Kiss Me. Kiss me out of the bearded barley. in het nieuws.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 America 1972, Ventura Highway. Oh, gewoon zin om lekker te gaan cruisen met je auto als je een uh, cabriootje hebt. Hè. Daarvoor Katie Toenstal met Black Horse and The Cherry Tree. En we gaan maar door met die leuke platen, die leuke zonnige lenteplaten. Wat dacht je van deze? Uit, eh, eens even kijken hoor. 94, of zo? Ja, zoiets. The Counter met American Girls. lost herself away Where she could keep everything from me I could have been any Holding a candle right up to my head Making me feel so incredible Little shell is shaking me every day But I could give the same thing anywhere So if she goes away, well, it's alright said, Come back again tonight. And I said, I might, I might, I might. She said, Well, that's alright. It's alright, it's alright with you, and it's alright. daarnaast Counting Crows met eh, American Girls Komt gewoon uit 2002. Ja. Eh, eh. Foutje De volle plaat die we gaan draaien hier bij van Zandvoort is van Will Smith. Hij komt eind dit jaar in een ehm, film. Het Bright. Alleen op Netflix te zien. En ehm, dit was een oudje van hem, Getting With It, Jiggy With It. your mark, ready, set, let's go. Dance for bro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. just can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it. Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. They'll wait to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. <laughs> Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president's sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off, or go off, and yes, yes, all And you don't stop in the winter order. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing on. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them.